2 uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. De Spaanse autoriteiten hebben de technologie om elektronisch te stemmen voor het Catalaanse referendum onklaargemaakt. Het regiobestuur wil morgen een referendum houden over onafhankelijkheid, maar dat wordt ze op meerdere manieren lastig gemaakt. De Spaanse politie is bezig om de scholen te sluiten die als stemlocatie zouden dienen. 1300 van de ruim 2300 scholen zijn al gesloten. De mensen die nog scholen bezet houden moeten uiterlijk morgenochtend 6 uur weg zijn, anders krijgen ze een forse boete. Bij twee schietpartijen in Kaapstad zijn vannacht zeker elf doden gevallen. Vermoedelijk gaat het om leden van rivaliserende bendes. De schietpartijen waren kort na elkaar in een township. Eerst werd er geschoten in een illegale bar, daarbij vielen vier doden. En daarna werden in een woning in een krottenwijk en op straat nog eens zeven mensen gedood. De politie heeft de township afgesloten, niemand mag erin of eruit. Bij de invallen in clubhuizen van Satudara in Apeldoorn en Beverwijk zijn gisteravond en vannacht drugs en wapens in beslag genomen. In Beverwijk zijn twee mensen aangehouden. De politie nam daar onder meer munitie, een bokspeugel, een slagstootwapen en wikkels met cocaïne in beslag. Ook werden openstaande boetes geïnd. In Apeldoorn werden onder meer een vlindermes en ruim 4000 euro aan contant geld in beslag genomen. 100 mariniers die op Sint Maarten noodhulp hebben gegeven na de orkaan Irma zijn vanochtend teruggekeerd in Nederland. Ze kwamen aan op Eindhoven Airport. Aan boord waren ook militairen van de landmacht en de luchtmacht, medisch specialisten en marechaussees. Nu het normale leven weer op gang komt in Sint Maarten zorgt de politie weer voor de openbare orde. Defensie helpt nog wel volop met de wederopbouw. Het weer dan nog, vanmiddag in het westen geleidelijk droog en af en toe zon. In het oosten blijft het lang wisselvallig. Het is 14 tot 17 graden. Morgen in het oosten meer zon en tot de avond droog. Dan in het westen meer bewolking met wat regen. Het wordt morgen tussen de 16 en de 19 graden. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit John Bakker van de ANWB. In de Randstad is er veel vertraging op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Bij naar de vesting, 7 kilometer na een ongeluk. Twee rijstroken zijn er dicht, vertraging meer dan een uur. Op de A44 van Amsterdam naar Den Haag bij Leiden 6 kilometer na een ongeluk. Het verkeer kan er langs via de af- en oprit, vertraging daar ruim 30 minuten.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 Somebody just the see you later. to just smile, girl. Oh, baby, baby, it's a world. I'll always remember you like a child, girl. You know I've seen a lot of what the world can do, and it's breaking my heart in two because I never wanna see you sad.